wel even wennen, toen ik haar leerde kennen. Het moppie van mijn dromen. Toen zij zich voor ging stellen, zag ik alleen die bellen van het moppie van mijn dromen. Ze heeft mijn hart veroverd, verliefd was ik meteen. Ik kon niet om die grote knapen heen. Ik heb een oogje op een meisje met twee hele grote oorbellen. Ze hangen naar beneden en schudden met z'n tweeën. Je kan geen kant meer op. Ik heb het oogje laten vallen op een meisje met twee hele hele grote knapen. Ik kan er niet van slapen van mijn allerliefste man.